De politie heeft zes jongens uit Emmen aangehouden die een groot aantal branden zouden hebben gesticht. De jongens tussen de 15 en 18 jaar zouden onder meer een school in brand hebben gestoken, een auto, een rij sloopwoningen en vuilcontainers. Ze stichten de branden tussen oktober 2008 en juni van dit jaar. Deurwaarders hebben in opdracht van ABN AMRO beslag gelegd op de schilderijen uit het Scheringa Museum in Spanbroek. Voor de deur staan vrachtwagens en containers waarin de schilderijen geladen worden. Het personeel van het museum helpt bij het inpakken van de kunstwerken. De ramen van het Museum voor Realisme zijn afgeplakt. De collectie was bij ABN AMRO in onderpand gebracht en daar stonden leningen tegenover, onder andere voor de nieuwbouw van het museum. Scheringa kondigde gisteren aan dat ook het faillissement over DSB beheer wordt aangevraagd, waaronder het museum en het AZ-stadion vallen. De kunstverzameling bestaat uit schilderijen van onder andere Karel Willink, Charlie Torop en René Magritte. Minister Plasterk heeft beloofd dat hij er zich voor inzet om de schilderijencollectie bij elkaar te houden. Bij een overval op een restaurant in Callandsoog oog in Noord-Holland is een medewerker van het restaurant doodgeschoten. Om hoeveel daders het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het restaurant staat aan het Dorpsplein in Callandsoog. oog de maker van het beste doelpunt van het jaar krijgt in het vervolg van de Wereldvoetbalbond FIFA de Ferenc Puskas-prijs. De prijs is genoemd naar de legendarische speler van het Hongaarse elftal en Real Madrid. De laatste twee weken van november kan er op internet op het mooiste doelpunt worden gestemd.